In totaal zeiden ruim 100 vrouwen dat ze ooit op een seksuele manier door de filmbaas zijn lastiggevallen. Zoals Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow. Maar rechters zeggen nu dat de rechtszaak tegen Weinstein niet eerlijk is verlopen en dat hij over moet. Betekent trouwens niet dat Weinstein nu vrijkomt... want hij kreeg later ook nog een celstraf van 16 jaar voor een andere verkrachting. Alex Kroes komt weer terug bij Ajax, wel in een andere functie. Kroes werd begin deze maand geschorst als algemeen directeur en directievoorzitter. En nu komt hij terug als technisch directeur. Dat betekent dat hij zich bezig gaat houden met de aan- en verkoop van spelers. Kroes werd geschorst bij Ajax omdat hij 17.000 aandelen had gekocht in de club voordat hij aan zijn klus begon. En bijzijn is meemaken. Dat geldt vooral voor de honingbij. Net als vorig jaar werd dat diertje het meest gespot tijdens de jaarlijkse bijentelling. Mensen zagen hem in totaal bijna 7000 keer. En dat is niet heel opvallend, want het is steeds een beetje regenachtig... en daar gaan de honingbijen heel goed op. En een ergernis bij bewoners aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Bij mooi weer lijkt het daar wel één grote camperplaats midden in een woonwijk. Zodra het zonnetje doorbreekt, tellen bewoners er niet één, niet twee, maar... Nou, minimaal een stuk of acht, negen. En vooral in het weekend wat meer. Ook dit Franse stel vindt de straat een ideale plek om even stil te staan. Al kennen ze de regels wel. Yeah, we can only for the day, not for the night. Niet zo chill, al die toeristen in de achtertuin, vinden deze bewoners. Soms uh, poepen ze in de bosjes. De plassen in de zijkant. Troepen langs de plaatsen. Maar deze buurtbewoonster snapt stiekem wel dat hun buurt een hotspot is voor al die campertoeristen. Het is lekker centraal, het vlak bij de pont. Kan je zo naar het centrum? Ja, natuurlijk, snap ik dat. De gemeente gaat nu wel borden plaatsen in de straat in Amsterdam-Noord... en gaat ook vaker toeristen terugsturen. Dan nog het weer. Er komen flink wat buien aan tot later vanavond. Morgen wordt een mix van zon, wolken en buien. En dan wel iets droger en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg, de spits begint. Vooral op de A4 moet je nu al heel veel geduld hebben... want er is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Vanaf knooppunt Badhoevedorp staat er file, vertraging is drie kwartier... en er zijn drie rijstroken dicht... Loopt ook vast op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en Purmerend door de werkzaamheden daar. Vertraging is een kwartier. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk staat file voor de aansluiting met de A22. De vertraging is daar bijna een half uur.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 You're make it very clear to you, you're very dear to me And honor me have me share to you, me not unfair to you Woman, I want to really make you know that I will always join here to you but me know me not unfair to you Me stand up like a man and I'll be okay.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 Nachtzuster, mm, mm, mm. nachtzuster. De pijn, de bang de bang not easy to be me. ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het hoogste gerechtshof van New York heeft het vonnis van Harvey Weinstein geschrapt. De oud-filmproducent kreeg 23 jaar cel voor verkrachtingen... maar vier van de zeven rechters vinden nu dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. De storing waardoor vorige week urenlang geen vliegtuigen konden opstijgen of landen... kwam niet door een hek. Luchtverkeersleiding Nederland wijt de problemen aan werkzaamheden aan het systeem... De precieze oorzaak laten ze nog uitzoeken. En Alex Kroes gaat per direct weer verder bij Ajax. Hij werd geschorst als algemeen directeur... omdat hij met voorkennis 17.000 Ajax-aandelen kocht. Hij wordt nu technisch directeur. Het weer, vanavond nog een paar buien.